Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand doodgestoken in de jeugdgevangenis in Breda. Het gaat om een jongen van 19. Nog een andere gevangene van 20 raakte gewond. Het is wel vaker onrustig bij de jeugdgevangenis, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Eerder klaagde de vakbond al dat personeel zich heel erg onveilig voelt binnen de jeugdgevangenis. En onlangs was er al een eh, ontsnappingspoging. Een jeugdgevangene van 21 gijzelde medewerkers vluchten weg naar België... en werd daar doodgeschoten door de politie. Dus het is in ieder geval duidelijk dat er veel onrust is rondom deze jeugdgevangenis. De politie heeft een jongen van 18 gearresteerd voor de steekpartij. In de binnenstad van Utrecht zijn steeds meer meldingen van drankoverlast. De gemeente gaat het alcoholverbod daarom uitbreiden. Onder andere naar de Nachtegaalstraat, een bekende stapstraat. Daar mag je straks niet meer drinken buiten. Ook geopende blikjes en flessen zijn dan verboden. FC Emmen mag het zo opnemen tegen FC Dordrecht in de eerste divisie. En als Emmen de wedstrijd wint, dan promoveert de club naar de eredivisie. Deze supporters kijken ernaar uit. Ik denk dat de club heel leeft hier. Dat het ook blijft leven en zometeen eredivisie lekker weer eh, in plaats van eh, jong Ajax, Ajax op bezoek. En je wordt toch wel wakker met een liedje in, in je hoofd van... Eh, ja, we staan bovenaan, dat gaat gebeuren. Dus het begint een beetje op te bouwen. Ik ben positief. Ik denk een 1-3. En dat is goed voor ons. Maar ja, er moet nog wel eerst 90 minuten gevoetbald worden. Twee middelbare scholieren uit de Drentse Koevoorde hebben een rauw ei van 300 meter naar beneden laten vallen en heel laten landen. De jongens van 16 en 17 wonnen de landelijke ruimtewedstrijd. Dat deden ze met hun eigen gemaakte ontwerp. We hebben een parachute gemaakt in eh, een, pilot chute en we hebben de returncapsule van papier maché gemaakt en in een ronde vorm, zodat hij zo min mogelijk luchtweerstand ondervindt eh, tijdens de val. We hebben watjes aan de binnenkant van onze returncapsule zitten, die beschermen het ei beter. Ja, en die watjes aan de binnenkant zijn inderdaad best belangrijk. Ja, hij is kapot. <laughs> Hoe kan dat? Ja, ik denk dat omdat we te weinig wat erin hebben. Vorige keer toen we het ei gingen slopen, daarna om te laten zien dat het een rauw ei was, hebben we laten zien eh, dat, nou, dat hij rauw was. En toen hebben we dus ook wat watten erbij gehad. Maar ja, die hebben we dus weggegooid. Maar gelukkig hadden de jongens de prijs toch al binnen. Het weer nog, opklaringen vanavond. Het wordt niet kouder dan een graad of 4. Morgen vrij zonnig, maar ook wat wolken. Dan wordt het 14 tot 18 graden.